In zeker vier andere plaatsen in Friesland en Drenthe gebeurde dat vannacht ook. In Tsumarum raakte een agent licht gewond en daar is ook iemand aangehouden. Volgens AT5 werd de ME ook ingezet in Amsterdam-Nieuw-West. En in het Zeeuwse Arnhemuiden werd de ME ingezet nadat er brandjes waren gesticht. Daar is een aantal mensen aangehouden. En op meerdere plaatsen brak brand uit. In Leiden ging een buurthuis in vlammen op. In het historisch centrum van Elburg raakte een persoon gewond bij een brand in een woning daar. En ook op een binnenvaartschip in Nieuwegein brak brand uit. Iemand die op dat moment aan boord was, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op de Dam in Amsterdam hebben zich iets na middernacht 3 tot 4.000 mensen verzameld die daar de jaarwisseling wilden vieren. Volgens de politie werd er vuurwerk afgestoken en zijn agenten bekogeld. De politie heeft de feestvierders weggestuurd. In een aantal gevallen is daarbij gebruik gemaakt van een wapenstok. Rond half 1 was de situatie onder controle en inmiddels is het weer rustig op de Dam. In grote delen van de wereld is het inmiddels 2022. Het nieuwe jaar werd in Nederland ondanks coronabeperkingen feestelijk ingeluid. In meerdere steden was siervuurwerk te zien. In Londen begon het jaar een uur later met het geluid van de nieuw gerestaureerde Big Ben. En de nieuwjaarsviering op het beroemde Copacabana-strand in Brazilië was een stuk minder druk bezocht dan andere jaren. Er was wel vuurwerk, maar geen concerten en dj's. Het weer nog. Het is vrijwel droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Voor de tijd van het jaar is het zacht met een graad of 10. Deze nieuwjaarsdag ook droog met 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden.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 Geen CL, maar ik in die. Baby BBL, kan je brengen naar Kulu Domme invest, ik ben obsessed Body correct, dus ik confess is so fly, ik wil de tongen inject Willen 5 star chicks, spreek geen money op Kan het aan de muur voor je halen Schat, wat ga je doen voor je daden?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 is het domme fest, domme Fest, domme Invest. is het domme uurfest. Jongen neem les, lange paychecks, pak stiekem show dus ik neem het mee cash. Jij doet je best, maar we zijn niet impress. Weekend weer blem, dus mijn focus is weg.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 Zeg er kom eens prinses. Ik laat laten twerken op een bobbeling trek. Eén telefoontje en de jongen is weg. Deze zou ik strak, maken los losser in bed. Of ik hitter en forget met die hitte is dat forever.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 yourself Yeah. time when you're in pain, you keep calling out my name. You know I will understand, baby. You're my best friend. Mm -hmm. My best friend, you sure made my day. Danced and sang the true way, caught up in a storm we try to hide all night long. We put up a fight. Took some time to find your way. Ease your mind. Hey, don't be afraid. Don't forget. Oh. helping hand. Every time when you're in pain, you keep this kind I can withhold like it's going out of style I have the bravest heart that you've ever seen ZFM.